Oeh! Ik zeg ah! Ah! Ik zeg oeh! Oerend haat kwamen ze door aangeschud. Oerend hard, want ze hadden van de motorkras gehut. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar niet verknoot. Bert is op Sinaton en Tien is op de BSA. Naar de motocross op het Engelse zand. De hoender en de vrouw luist over aan de kant. Bert is op Sinaton en Tien is op de